Michel Koenen met het NOS-journaal. Nieuw-Zeeland gaat 13 partijen vervolgen voor de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island bijna een jaar geleden. Drie personen en tien organisaties zouden te veel risico's hebben genomen. Wie het zijn blijft geheim tot ze zijn voorgeleid. ondanks dat er verhoogde vulkanische activiteit was gemeld... werden er nog toeristen naar het eiland gebracht om de krater te beklimmen. 22 mensen kwamen om het leven. Sommige gewonden zijn nog altijd niet volledig hersteld van zware brandwonden. Het aantal mensen in de bijstand is in het derde kwartaal met 7000 toegenomen. Het grootste deel van hen zijn jongeren. Die worden onevenredig hard getroffen door de coronacrisis, zegt het CBS. In totaal zitten nu 423.000 mensen in de bijstand. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad wil dat er wat gedaan wordt aan de dagjesmensen die in het weekend uit België naar Nederland komen. Hij zegt dat er in steden als Eindhoven, Breda en Maastricht veel Belgen komen om te winkelen. In België zijn de niet-essentiële winkels dicht. Bruls zegt dat het aan het kabinet is om maatregelen te nemen. De Britse minister van Cultuur die zou in de toekomst graag een waarschuwing willen zien... bij de populaire Netflix-serie The Crown. Hij is bang dat mensen fictie gaan verwarren met feiten. De serie gaat over het Britse koningshuis... maar is volgens de maker gemaakt door creatieve verbeelding. Daarom gaat de Britse minister deze week een brief schrijven aan Netflix... met het verzoek om zo'n waarschuwing. Het weer nog. Vannacht ligt de temperatuur op veel plaatsen op of rond het vriespunt. Lokaal kan het min 5 worden, ook kan het mistig zijn. Morgen in de ochtend af en toe zon, later meer bewolking en kans op regen.